Zit van der Linde met het NOS Journaal. De man die vanmiddag een rookpot op het circuit van Zandvoort gooide en werd aangehouden... is aan het einde van de avond weer vrijgelaten. Hij blijft verdachte en zijn zaak zal later behandeld worden... zegt de politie tegen persbureau ANP. Het gaat om een 33-jarige man uit de gemeente Borne. Hij gooide de rookpot op het circuit tijdens de kwalificatie voor de Formule 1. Hij werd vervolgens door de organisatie van de Dutch Grand Prix uit het publiek gehaald... en overgedragen aan de politie die hem arresteerde. De Oekraïense kerncentrale Zaporizhia is alleen nog met een reservekabel aangesloten op het stroomnetwerk. Atoomwaakhond IAEA e meldt dat de verbinding met de laatste hoofdaansluiting is verloren. Via de noodkabel levert de centrale nog wel stroom aan het landelijk netwerk. De kerncentrale is al maanden in handen van de Russen. Die zeiden eerder vandaag dat er vanwege technische problemen geen stroom meer wordt geleverd aan gebieden die onder Oekraïnse controle staan. Maar de IAEA-inspecteurs bij de kerncentrale kregen van het Oekraïense personeel te horen dat er nog wel stroom werd geleverd via de reservekabel. Het mysterie van de longziekte, waaraan in Argentinië vier mensen zijn overleden, is opgelost. Alle vier bleken besmet met de Legionella-bacterie. Die kan een acute infectie veroorzaken aan de luchtwegen en soms zelfs een zware longontsteking. Legionella wordt ook wel veteranenziekte genoemd. De vier waren patiënt of medewerker van een privékliniek in een stad in het noordwesten van Argentinië. Er raakten nog zes mensen besmet die banden met de kliniek hadden omdat de oorzaak onbekend was, hield ook de Wereldgezondheidsorganisatie de ontwikkelingen scherp in de gaten.